Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt politieversterking naar Marseille. Ruim 20 extra rechercheurs en 130 oproerpolitieagenten... moeten een einde maken aan de golf van liquidaties in de havenstad. Volgens premier Ayro is er jarenlang te weinig gedaan. Maandag was de dertiende liquidatie van dit jaar in Marseille. Vorig jaar waren er 24 afrekeningen, vooral in het drugsmilieu. Het imago van de stad heeft zwaar te lijden onder het geweld. Marseille is dit jaar de culturele hoofdstad van Europa... maar het aantal bezoekers valt tegen. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn twee tieners aangeklaagd... voor het doodschieten van een Australische man die aan het joggen was... Een derde betrokkenen, die wordt beschuldigd van medeplichtigheid, zegt dat de moord uit verveling is gepleegd. De 22-jarige Australiër was op bezoek bij zijn schoonouders. Toen hij een rondje ging hardlopen werd hij vanuit een auto in zijn rug geschoten. Twee jongens van 15 en 16 worden beschuldigd van moord. De 17-jarige bestuurder is aangeklaagd voor medeplichtigheid. Kredietbeoordelaar Fitch zegt dat Nederland nog steeds de AAA-status heeft, de hoogste beoordeling. Dat is vooral gunstig voor de rente op staatsleningen. Volgens Fitch is de onderliggende economie sterk en biedt ons land voldoende kredietmogelijkheden. Wel maakt de beoordelaar zich zorgen over de aanhoudende recessie en het antwoord daarop van de politiek. In de voorronde van de Champions League heeft PSV thuis met 1-1 gelijk gespeeld tegen AC Milan. De Italianen gingen met een 1-0 voorsprong de rust in. Tim Matafs maakte voor PSV in de tweede helft de gelijkmaker. Volgende week woensdag is de return in Milaan. Het weer, vannacht brede opklaringen. De temperatuur daalt naar minimaal 8 graden. Overdag zonnige periode en 21 tot 25 graden. Donderdag en vrijdag houdt het zomerse weer aan. In het weekend neemt de kans op een bui toe en wordt het iets koeler.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 Rock it all night. I send a rocket to the gold.